Jobboot met het NOS Journaal. De nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt waarschijnlijk een vrouw. Michael Gove, de enige mannelijke kandidaat om de huidige premier Cameron op te volgen... viel vandaag af bij de stemming. De race gaat nu tussen Andrea Letsum en Theresa May. May haalde met 199 stemmen de meeste stemmen. Ze is nu nog minister van Binnenlandse Zaken. Op 9 september wordt bepaald wie Cameron opvolgt. De cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg zijn het niet eens met de plannen van minister Schippers om verwarde mensen tijdelijk vast te kunnen zetten. De minister wil verwarde mensen maximaal drie dagen vast kunnen zetten, zodat specialisten kunnen vaststellen wat voor zorg er nodig is. De procedure is bedoeld voor mensen met een psychische stoornis die niet in aanmerking komen voor een crisismaatregel. De organisaties zeggen dat mensen nu het risico lopen om opgesloten te worden zonder goede reden. Spanje en Portugal moeten worden bestraft omdat ze zich niet houden aan de Europese begrotingsregels. Dat vindt de Europese Commissie. Het is voor het eerst sinds de invoering van de euro dat de Commissie landen wil straffen vanwege een overtreding. Maar of het tot een boete komt is nog maar de vraag. Ook Italië en Frankrijk hebben hoge begrotingstekorten. De Europese ministers van Financiën komen volgende week in Brussel bij elkaar. Dan spreken ze voor het eerst over mogelijke sancties voor Spanje en Portugal. De Brit Mark Cavendish heeft de zesde etappe in de Tour de France gewonnen. Voor de derde keer finishte hij als eerste. Dat gebeurde tijdens een massasprint in Montauban. De Duitse Kittel werd tweede, de Brit McClay eindigde als derde. De Nederlander Dylan Groenewegen werd zevende. Angelique Kerber staat in de finale van Wimbledon. De als vierde geplaatste Duitse won twee keer met twee keer 6-4 van Venus Williams. In de finale staat Kerber opnieuw tegen een Williams. Want in de andere halve finale maakte de als eerste geplaatste Serena Williams... korte metten met de Russische Jelena Vesnina. Het werd 6-2, 6-0. Het weer op veel plaatsen zon. Vanavond en vannacht plaatselijk lichte regen. Morgen eerst bewolkt met af en toe regen, later meer zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. In het weekend veel zon. Zondag kan het 28 graden worden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de Radstad op de A4 naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. De A10 Volendam Nieuwemeer na een ongeluk bij knooppunt Amstel 3 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A15 vanaf Europort naar Rotterdam na een ongeluk bij de Botlektunnel 8 kilometer vanaf Rozenburg. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda voor Klaverpolder 6 kilometer.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 betekent dat de tijd is voor CFM Jong Zandvoort tussen 6 en 8. Het is om precies te zijn is donderdag 7 juli. Waar gaan we deze uitzending allemaal over hebben? Rond kwart over 6 de top 5 games. Rond half 7 het dier van de week met de naam Billy. Rond kwart voor 7 het weer. Rond 7 uur het nieuws. Rond kwart over 7 de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half 8 de top 5 films. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Heb je nou een verzoekje? Vraag deze even aan op de Facebookpagina. Facebook.com slash CFM Jong Zandvoort. We are nice up dance, we are nice up party. When time we pass, now you know we ready. Why you everybody be ready. Come in on the place, nice up neighborhood. We are nice up dance, we are nice up party. When time we pass, now you know we ready. Why you everybody be ready. Come in on the place, nice up We are coming on the, coming on the And the place, nice up neighborhood. Ja, dan gaat er even iets mis. Net wanneer er een lekker nummer bezig is, gaat het mis. Oh, dit is echt vervelend.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 Sunday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 hoofdletter Z ik weet niet, weet niet eens meer hoe ze heet. Maar hoe dan ook, de morning after last ze er nog steeds. En ik weet niet eens meer wat er fuck gebeurd is. Alleen dat er geflirt is. Maar dan draait ze om en dan zegt ze, hoi, oh ja, maar stay je vast, laat me nooit meer los. En het enige dat ik kan zeggen is...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 gras naar stad is. Een land voor coaches en praktische ideeën. Een land waar mens kan leven, tevreden. Mag opkroppen. Maar vanavond gaan we lossen, zijn we niet te stoppen. Vanavond gaan we lossen zijn we niet te stoppen. Vanavond gaan we lossen zijn we niet te stoppen. Maar men is bang om bij de buren te gaan eten. En integratie, dat is een schitterend woord. Maar shit, is fucking bitter wanneer niemand het hoort. Ik deel de samen met Turken en Marokkanen. Antillianen, Mamelukkers en Surinamers. Het land waar we samen veel te veel kroppen. Maar vanavond gaan we los, zijn we niet te stoppen. Het land van Detox en Lange Frans. Ja, het is eh, iets later dan eh, gepland, De top 5 games. Op nummer 5 staat Uncharted 4. Op nummer 4, No Man's Sky. Deze komt uit op 21 eh, juni. Dus die is net uit. Op nummer 3, Doom. Op nummer 2 staat Dark Souls 3. Dus op nummer... dus op nummer 2 stond Dark Souls 3. op nummer 1 staat Overwatch. Ja, nu zul je vast denken, waarom zit ik te lachen? Nou, er zit eh, een of andere Sander, Doudelet Diegel, zit hier naast me heel erg gek te doen. Dus, neem me niet kwalijk. Hier is Hey van Vice, samen met Afrojack. Jack.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 show them it, girl. with the bang bang, bounce with it, girl. Dance with it, girl.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

Billy is een eh, lieve dame van drie jaren jong. Een echte schootpoes die liever binnen is dan buiten. Wat niet betekent dat we haar plaatsen bij mensen waar ze niet eh, buiten kan. Want een wandeling op zijn tijd vindt ze wel heel leuk. Billy krijgt eh, bij ons graanvrije voeding omdat ze last heeft gehad van haar blaas. Gewoon een lieve knuffelkont die al veel te lang wacht op een nieuw huis. Heeft u een rustig huishouden en bent u op zoek naar een leuk maatje, kom dan snel eens langs in ons dierenthuis. Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. Wij gaan inmiddels weer lekker verder met de muziek. Hier zijn de Red Hot Chili Peppers met Darkness Setties.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 Sara Soler. Ah, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Het is inmiddels tijd voor het weer. vanavond. En komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur daalt naar 14 eh, tot 15 graden. Morgen is het eind in de ochtend bewolkt met kans op een bui. Maar in de middag is het nagenoeg overal droog en komt steeds vaker de zon tevoorschijn. De west- tot zuidwestenwind is duidelijk aanwezig en waait matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. Windkracht 4 tot en met 6 en de temperatuur stijgt naar maximaal 19 of 20 graden. In het weekend stijgt eh, zaterdag de temperatuur naar 22 en zondag naar 24 graden. Daarbij schijnt eh, de zon geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden en met name zondag is er een buienkans. Na het weekend neemt de kans op buien geleidelijk weer toe en gaan de temperaturen weer naar beneden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 the feeling. We gaan nog even één nummertje draaien. Tot aan het nieuws en daarna ben ik terug met de tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Maar eerst gaan we dus het nummer draaien. This Girl, Koenks.